Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Azerbaijan Airlines vliegt voorlopig niet meer naar zeven Russische steden. Dat heeft te maken met een vliegtuigcrash van woensdag. Op eerste kerstdag kwamen 38 mensen om het leven... toen een toestel van de maatschappij neerstortte in Kazachstan. Een definitieve oorzaak is er nog niet... maar luchtvaartsexperts hebben aanwijzingen dat het vliegtuig is geraakt door een Russische raket. Azerbaijan Airlines schrapt niet alle vluchten naar Rusland. De maatschappij vliegt nog wel naar steden als Moskou en Sint-Petersburg. Dit jaar maakte de gemiddelde mens wereldwijd 41 extra dagen met gevaarlijke hitte mee. Dat schrijft een team van internationale klimaatwetenschappers. In de armste en minst ontwikkelde landen, bijvoorbeeld Kiribati... maakten mensen zelfs 150 extra dagen met gevaarlijke hitte mee door klimaatverandering. Je hoort mijn klimaatcollega Sven Schaap. Zeker over hittegolven zijn klimaatwetenschappers dit jaar heel duidelijk. Ze zeggen, die hittegolven die worden gewoon warmer door klimaatverandering. Daar hoeven we niet heel ingewikkeld over te doen. Ze noemen de hittegolven sluipmoordenaars en waarschuwen dat ze niet alleen heter zijn geworden, maar wereldwijd ook vaker voorkomen. Landen moeten zich daar echt beter op gaan voorbereiden, zeggen ze. Ook bij andere weersextremen zien de wetenschappers afgelopen jaar een verband met klimaatverandering. En als je volgende week ligt uit te brakken op de bank van je oud en nieuw feest, is dit er niet meer bij. Matige sprong voor deze de snelheid bij het verlaten van de schans is ook al een eh, graadmeter. Of de sprong goed is of niet. Op 1 januari is er geen skispringen te zien bij de NOS. Van oudsher werd op de eerste dag van het nieuwe jaar het skispringen in Duitsland altijd uitgezonden. Maar dat is niet meer. De NOS vindt het te duur worden. In plaats van skispringen is nu het NK marathon schaatsen te zien op nieuwjaarsdag. Het weer grijs, maar wel droog op de meeste plekken. Het is 4 tot 7 graden.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 Never in this torso. Yeah. got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life Making it, doing it, especially at a show. show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Hey. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hill of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get witty, witty.